De universiteit wil niets kwijt over het contact met de aanvallers van het netwerk. De universiteit kampte sinds kerstavond met computerproblemen. Het systeem in Maastricht wordt sinds afgelopen donderdag... stukje bij beetje weer opgestart. Tussen Den Haag Centraal en Voorburg is een wagon van een trein ontspoord. Volgens ProRail is de oorzaak nog niet duidelijk. Alle 180 reizigers zijn de trein uit. Niemand is gewond geraakt. Tot aan het begin van de avond zijn er grote vertragingen... tussen Den Haag-Ipenburg en Den Haag Centraal. De roertunnel bij Roermond blijft in zuidelijke richting nog tot zeker 4 uur vanmiddag dicht. Nadat een vrachtwagen daar vanmorgen een flinke lading vloeibare stuk had verloren. Het kostte veel moeite om het witte spul van de weg te spuiten. In 2019 zijn er veel meer meldingen over illegaal vuurwerk binnengekomen bij Meldmisdaad Anoniem. Het aantal tips over de opslag en handel in vuurwerk lag op 324. Een jaar eerder was het nog 211. Volgens de meldlijn zijn dankzij de tips duizenden kilo's vuurwerk van straat gehaald, waaronder cobra's, lawinepijlen en mortierbommen. Zo werd eind december een container met 2500 kilo illegaal vuurwerk ontdekt en ontmanteld in Hendrik Ido de brand in een parkeergarage bij een flat in Den Haag is gisteravond waarschijnlijk aangestoken. Door de brand in meerdere auto's raakten twaalf mensen gewond, van wie drie ernstig. Tientallen flatbewoners moesten hun huis uit. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor mensen moeilijk konden vluchten. Het weer, vanmiddag is het grijs, soms wat motregen, het is 3 tot 7 graden.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 Through the dark, through the door, through where no one's been before. But it feels like see me, yeah. I'm gonna shake, roll away in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, roll away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, roll away in the dirt, yeah.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 Eh, me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate. Oh. porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en la no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la your body. You're so gorgeous, I can't ignore you. I drink your agua, did I say water? See, mommy been like, I need ocean water. Right next to me, ecstasy, your hips caressing me. I came to dance with your girl, come and dance with me. For aprender a controlar. Fiesta, fiesta, you ain't gotta be sola. Y bajando, bajando, eh. Olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, eh. Y así está la mano. things again Cause I love when it happened before Wish the door would stay open like me? 6.9, Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...